Een ouder echtpaar werd voor duizenden euro's opgelicht, zegt de politie. Post is naar een ander adres bezorgd. Er zijn allerlei bankrekeningen op zijn naam geopend. En het pensioenpotje waar hij met zijn vrouw al die tijd voor heeft gespaard... is totaal leeg eh, geplunderd. Dus slachtoffers zijn radeloos. Ze weten niet hoe ze hun computer vrij kunnen maken van deze vorm van criminaliteit. In Nederland werden 17 mensen opgepakt. Je kunt checken of je wachtwoorden zijn buitgemaakt via de site van de politie. politie.nl slash check je Gorilla Bokito is overleden. gebeurde gisteren toen hij onder narcose was. Zijn verzorgers wilden hem vocht toedienen omdat hij al een tijdje niet lekker was. De gorilla werd in 2007 wereldnieuws... toen hij uit zijn verblijf in dierentuin Blijdorp ontsnapte. Een vrouw die hij meesleurde raakte zwaar gewond. Bokito was 27 jaar. Amateurclub Spakenburg roept supporters op het matje... omdat ze homofobe dingen zongen. Tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV werd gezongen... Javi Simons is homo. De scheidsrechter liet het aan de PSV'er of de wedstrijd moest worden gestaakt. Maar Simons koos ervoor om verder te spelen. Spakenburg zegt dat ze de daders op hun gedrag gaan aanspreken. En een vlammend protest in Buurse. Eerder werd bekend dat er dit jaar voor het eerst na meer dan 50 jaar geen paasvuur zal zijn in het Twentse dorp. De strenge stikstofregels gooiden letterlijk roet in het eten voor de dorpsbewoners. En ook organisator Marcel baalt. Eigenlijk is niet te doen. Eh, dan gaan we eigenlijk van een, van een groot paasvuur terug naar een eh, ja, flinke open haard, zeg maar. Die verhouding moet je het zien. Ja, de flinke open haard heeft de mensen aan het denken gezet. Overal zijn posters te zien waar buursenaren worden opgeroepen in actie te komen. Door op eerste paasdag om 8 uur s'avonds een vuurkorf aan te steken. Wie allemaal meedoen aan de actie is niet bekend. En dan nog het weer voor vandaag. Blijft lekker zonnig. Het is vanmiddag een graad of 11. Morgen trekt het dicht. Later op de dag dan weer regen en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen, ook in onze regio wat extra vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. 10 minuten vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Dat is eh, voor knooppunt De Hoek, daar staat 5 kilometer file. 10 minuutjes op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 7 kilometer file. En nog altijd drukte richting de Keukenhof. Op de N208 is dat te merken vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file, dik 20 minuten vertraging. Op de N2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 over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. mistake 在。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 Oh, wat is er gebeurd deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Yeah, Wat is er zonder jou voel te slapen zonder kussen. Zonder jou voel te slopen door de koude regen zonder paraplu. Omdat ik zo graag bij jou wil blijven. Voelt vertrekken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 heartless and cruel as can be She moves away from me Still I need to be hers every time With all that I can be She calls in the of the night She takes all I've got from me So I can that never saw it coming, baby. Don't you know it's it's not alright? No, it's not alright. No, no, no. Every cool night, every shiver, every sigh.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 en ik ga, ah, denk er niet meer over na, ah, ah, ah, alleen maar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 In een groot internationaal onderzoek heeft de politie honderden invallen gedaan in meerdere landen. Er zijn tientallen computercriminelen opgepakt die samen meer dan 2 miljoen slachtoffers maakten. Ook in Nederland werden 17 mensen opgepakt. Bokito, de gorilla die in 2007 uit zijn verblijf in Blijdorp ontsnapte, is doodgegaan. Dat gebeurde gisteren toen hij onder narcose was. Sinds zondag ging het niet goed met het dier. Bokito was 27 jaar en was niet oud voor een gorilla.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 chacalac, chacalac. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un chacalac, como chacalac. Oh, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom chacalac, boom chacalac, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies shakalaka, boom shakalaka, yes. Se baila con boom shakalaka, hey, Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie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 like a fight Used to hang with the devil in the broad daylight We had him rude, I walk unbound Till we had him rude, we're kinda falling out Showed me the low, you showed me the down Called it the happy lowdown We used to rock some tunes with a guy named Lloyd Lloyd still got them Polaroids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 down and he took your smile. You got it wrong, but you get it right. You got it. try.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 And you know